De beste plaats van Europa op dit moment. Die is in handen van de Black Eyed Peas. Meet Me Halfway. Acht weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op drie. deze week omhoog naar nummer 1. Whitney Houston, Million Dollar Bill, Edward Maya, Stereo Love. Dat is de complete top 3. Beyoncé Radio, Rihanna Russian Roulette, Pink Funhouse, JC The Empire State of Mind, Britney Spears met Snow Patrol, Just Say Yes en Jordan Sparks SOS. Let the music play. De top 10 van aflevering 46 alweer van de 19e jaargang van The Euro Breakdown. Ik zeg tot volgende week, want dan hebben we weer een hele nieuwe lijst. Ik wens u allen een fijn weekend en veel plezier morgen met de pakjesavond.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 En het duurt dan 5 tot 10 minuten voordat hij weer kan rijden. Voor de NS is dat onacceptabel. Er hadden al 30 nieuwe Sprinters moeten rijden, maar er zijn er op dit moment nog maar 6 en die staan gemiddeld één keer per week stil. Rabobankklanten met een opmaathypotheek krijgen compensatie voor tegenvallende beleggingsresultaten. Vanmorgen stelde financiële ombudsman Wabeke dat de bank niet duidelijk genoeg had gemaakt dat de tegenvaller betaald zou worden uit het spaardeel van de hypotheek. De Rabobank vindt dat ze niet verkeerd heeft gehandeld, maar neemt het advies voor compensatie toch over. De man die eind mei in Amsterdam de 12-jarige Robienna met een Stanley-mes vermoorde... heeft 20 jaar cel gekregen. Justitie had 25 jaar geëist. De veroordeelde is de ex-vriend van Rubienna's moeder. De man heeft altijd gezegd dat de dood van het meisje een ongeluk was. Maar volgens rechters was het wel degelijk moord. Poging tot doodslag op de moeder achter rechter niet bewezen. De politie heeft een bende gewelddadige drugsrunners opgepakt. Acht mannen en twee vrouwen probeerden de afgelopen maanden cocaïne en heroïne te verkopen aan Franse toeristen. Daarbij werd af en toe veel geweld gebruikt. In juli werd een auto met vier Fransen door de drugsrunners klemgereden en beschadigd. De inzittenden werden beroofd van geld, kleding en mobiele telefoons. Minister Ter Horst biedt de Telegraaf geen excuses aan vanwege het runners klemgereden en beschadigd. De inzittenden werden beroofd van geld, kleding en mobiele telefoons. Minister Ter Horst biedt de Telegraaf geen excuses aan vanwege het afluisteren van twee journalisten. Ze vindt dat dat te ver zou gaan. Een onderzoekscommissie zegt dat de AIVD te vroeg is overgegaan tot het afluisteren. De Telegraaf bleek zeer geheime stukken te hebben en Ter Horst wilde weten hoe de krant daaraan was gekomen. Volgens de commissie was het afluisteren wel terecht, maar had dat pas mogen gebeuren toen er voor de tweede keer uit de stukken was gepubliceerd.